van met het NOS Journaal. Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut... en het Sociaal Cultureel Planbureau. Onderzoekers spreken van een zorgwekkende trendbreuk. Het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen... is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij meisjes in het voortgezet onderwijs steeg het percentage van bijna 30 naar ruim 40 procent. Kenneth Starr is overleden. De speciale aanklager die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure... tegen de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. Zijn familie laat weten dat hij is gestorven door complicaties tijdens een operatie. Starr begon in 1994 een onderzoek naar vastgoedinvesteringen van de Clintons. Maar vier jaar later kreeg de zaak een extra dimensie. Toen bleek dat de president een seksuele relatie had gehad... met stagiaire Monica Lewinsky. In 1998 schreef de aanklager het rapport... dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton. Het Star is 76 geworden. De Tweede Kamer wist niet dat er in Groningen jarenlang veel meer aardgas werd gewonnen dan strikt genomen nodig was. Oud-Kamerleden hebben dat vandaag gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie. Gasbedrijf Gasterra bijvoorbeeld had uitgerekend dat voor leveringszekerheid niet meer dan 27 miljard kub gas nodig was, maar dat werd nooit met de Kamer gedeeld. Er werd in 2013 twee keer zoveel gewonnen. Daarmee werd de dringende waarschuwing van het staatstoezicht op de mijnen in de wind geslagen om zo snel mogelijk minder te winnen. Het toezicht was dat tot dat advies gekomen... omdat de gaswinning vanwege aardbevingen te gevaarlijk werd. Ajax heeft in zijn tweede groepsduel in de Champions League... een nederlaag geleden tegen Liverpool. De wedstrijd, die gespeeld werd in Enfield, eindigde in 2-1. De stand bleef lang gelijk, maar vlak voor tijd maakte Liverpool het beslissende doelpunt. Het weer. In het zuiden toenemende kans op regen. Vannacht 10 tot 15 graden.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 Y ahora me preguntan qué vas a hacer y qué pa' dónde vas. Tú dime a dónde. persiguiéndome que va y tratando y tratando está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar no sé si es mi autismo ya no sé cómo llorar digo adiós a mis queridos mi mamá y mi papá hey regresaré con más cariño para tú dime a dónde fuck.